onderhuis, want ik zijn scooter naar het hakken in de stad. Met een behoorlijke vaart, de keuken in gereden. Zijn scooter tot de lossing halen, kop in het verband. Dan kan er gabber iets zonder scooter, dus een nieuwe monster komen. De schoenloos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. Op zaterdag heeft Guus de naar de stad genomen. Met een zijn trainingspak had Guus een flink boer. хочешь что-то вам toen ergens in de binnenstad een gabber tot hem zei Hey, ga je mij goed zo lekker film verkopen? Dan komen enkel mensen met manieren zoals jij Een boerenzoon die krijgt de kans om daar lekker te gaan haken. En Guus daar gaat verstoren, dus dan kom ik in de hel Die bloot in billen uit de teen van Guus, die kon het niet geloven Dat had een Utrecht werd nog nooit ervaren, maar Guus had het nu wel Guus, kom naar huis, want de koeien staan springen. De varkens laat die staan. Het hele dorp is om de overhoed en zijn manieren en het verstoren zijn. Nou, die Utrecht die komt vast in de hel. Maar Guus vergat zijn boerderij, het land en al zijn dieren en spandeerde heel zijn schoenen door zijn wilde zevenspel. Guus komt naar huis, want de koeien staan en springen. De varkens moeten vreten en het hooi moet van het land. Guus komt naar huis, want daar beuren rare dingen. kom naar huis, want de koeien staan en springen. De mooi.